beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM. Met, met nu. Tap Zappie. Vasudeva. welkom bij Tap Zeppie, aflevering 666. We zijn begonnen met Bhakti Music, met Narayana, de mantras. Voor het label, het Haarlemse label Oriade Music. We gaan verder met eh, het label Phoenix Muziek, Embrace van Stuart Goodstein. En we draaien, even kijken, track nummer 5. Lake Spirit. Veel luisterplezier bij deze aflevering van Tap Zappie. y a de belles filles dans la ville de Bordeaux, il y a de belles filles à mettre sur le dos. Il y a de belles filles dans la ville de Bordeaux, il y a de belles filles à mettre sur le dos. C'est la blonde et la brune et la châtaigne aussi, et c'est l'enfer de lune qui a le poil roussi. Le marin débarqué voit déjà sur l'avant leur poids achalandé, les deux beaux soirs au vent. Il y a de belles filles dans la ville de Bordeaux, il y a de belles filles à mettre sur le dos y a de belles filles dans la ville de Bordeaux. Il y a de belles filles à mettre sur le dos. Leur carène gentille qui navigue au plus près montre par les coutils la soute aux vivre frais. Leur nez est un guibre, leur œil un écubier. L'arrière est de calibre, la pompe est sans pompier. Il y a de belles filles dans la ville de Bordeaux. Il y a de belles filles à mettre sur le dos. Il y a de belles filles dans la ville de Bordeaux. Il y a de belles filles à mettre sur le dos. C'est un joli navire qui part à l'abandon, mais jamais ne chavire que sur fond d'édredon. Il de misaine, Altimont et Beaupré. Et voilà la douzaine pour voguer à son gré. Il y a de belles filles dans la ville de Bordeaux, il y a de belles filles à mettre sur le dos. Il y a de belles filles dans la ville de Bordeaux belle fille à mettre sur le dos. Mais pour qu'il se dispose à nager grand format, il lui manque une chose, il lui manque un grand mât. Plante-lui dans la coque le grand mât qu'on lui plaint. Alors il se déroque et file au large en plein. Y a de belles filles dans la ville de Il y a de belles filles à mettre sur le dos, y a de belles à mettre sur le dos. Et quand il appareille dans la rade des lits, la secousse est pareille au tangage au roulis. C'est la blonde et la brune et la châtaigne aussi. Et celle en clair de lune qui a le poil roussi. Y a de belles filles dans la ville de Bordeaux. Y a de belles filles à mettre sur le dos. Y a de belles filles dans la ville de Bordeaux. Y a de belles filles à mettre sur le dos. Il y a de belles filles dans la ville de Bordeaux. Il y a de belles filles à mettre sur le dos. Il y a de belles filles dans la ville de Bordeaux. Il y a de belles filles à mettre sur le dos. Il y a de belles filles dans la ville de Bordeaux. Il y a de belles filles à mettre sur le dos. Il y a de belles filles dans la ville de Bordeaux. Y a de belles filles à mettre sur le dos. Y a de belles filles dans la ville de Bordeaux. Y a de belles filles à mettre sur le dos. Y a de belles filles dans la ville de Bordeaux. Y a de belles filles à mettre sur le dos. Y a de belles filles dans la ville de Bordeaux. Y a de belles filles à mettre sur le dos. Y a de belles verdwijnt dit nummer van de cd Joyful Spirit. Track nummer 6. En het heet um, ehm, Passionota. Nou, dat kan niet anders. Van Davidson. Uitgebracht door Oriane Music. En met dit label gaan we ook eindigen met Aloria, The Liquid Light of Healing. dat allemaal tot aan het eind van dit nu. Een lekker lang nummer waren al lange nummers in dit uur. En, eh, doen we straks even anders. in plaats van 10 nummers, 12 nummers. Goed. Tot aan de andere kant van het nieuws.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 Bij een politiebureau in het Noors-Ierse dorp Cross McGlen is een autobom gevonden. Hij is onschadelijk gemaakt voordat hij kon afgaan. Als hij wel was ontploft waren er ongetwijfeld slachtoffers gevallen, zegt de Noord-Ierse politie. Cross McGlen ligt vlak bij de grens met de Republiek Ierland. Het is een bolwerk van radicale katholieken die streven naar aansluiting van Noord-Ierland bij Ierland. Het politiebureau is de afgelopen maanden vaker aangevallen. In december werd het nog beschoten. Franse werknemers van veerboten over het kanaal staken nog zeker twee dagen door. De werknemers van de veerdienst tussen Calais en Dover legden vrijdag het werk neer... uit protest tegen een geplande loonsverlaging bij rederij Sea France. Daardoor bleven drie boten van Sea France tijdens het drukke paasweekend in de haven van Calais liggen. Het bedrijf moest andere maatschappijen inschakelen om de overtocht te regelen voor de 35.000 reizigers die hadden gereserveerd. In Dubai is het panoramadek van de hoogste wolkenkrabber ter wereld weer open. Twee maanden geleden werd de uitkijkplaats gesloten nadat de lift door een storing stil was komen te staan op de 120ste verdieping. Waardoor is nog steeds onduidelijk. 15 mensen zaten drie kwartier vast. Toen de lift vanmorgen weer werd opengesteld, stonden er meteen tientallen toeristen klaar om naar boven te gaan. De Burj Khalifa is het hoogste gebouw ter wereld met 828 meter. Dat is 4,5 keer zo hoog als de Rotterdamse Euromast. De bisschop van de Duitse stad Münster is vanochtend tijdens de paasmis aangevallen door een verwarde man met een bezemsteel. De man sloeg aan het begin van de mis woest om zich heen en rende naar het altaar van de dom waar hij de paaskaars gooide. Daarna ging hij de bisschop te lijf, maar die kon de bezemsteelslagen afweren met zijn wierookvat. De man werd vervolgens door geestelijken en kerkgangers overmeesterd. De politie heeft hem overgebracht naar een psychiatrische instelling. De bisschop ging gewoon door met de mis. Het weer vanavond en vannacht opklaringen en het koelt af.